De Brabantse politie heeft een inval gedaan bij de motorclub Satudara in Zundert. Tegelijkertijd zijn in hetzelfde onderzoek negen woningen binnengevallen. Volgens het OM heeft de actie te maken met bedreigingen en mishandelingen in de Bredase horeca. De politieactie was volgens het OM alleen gericht tegen leden van Satudara, niet tegen de club zelf. Het Openbaar Ministerie bekijkt of het de pedofiele vereniging Martijn alsnog kan verbieden. De veroordeling van de voorzitter van Martijn lijkt daartoe meer kansen te bieden. Volgens een Europees verdrag kan een vereniging verboden worden als een leidinggevende wordt veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Ook vandaag wordt er in Griekenland weer geprotesteerd tegen de bezuinigingen. De staking van vandaag moet de grootste worden sinds het begin van de financiële crisis. De vakbonden hebben opgeroepen tot een tweedaagse staking. De veerdiensten legden maandag het werk al neer en het vuil wordt ook al dagen niet meer opgehaald. De Engelse schrijver Julian Barnes heeft de Man Booker Prize gewonnen met zijn boek The Sense of an Ending. De auteur werd al drie keer eerder genomineerd voor de prijs, maar dit jaar won hij hem voor het eerst. Het boek is vrij dun, maar volgens de juryleden toch zeer goed leesbaar. Ajax heeft zijn eerste overwinning in de Champions League geboekt. De Amsterdammers wonnen in Kroatië met 2-0 van Dynamo Zagreb door doelpunten van Boerrichter en Eriksen. Door de overwinning staat Ajax nu tweede in groep D achter Real Madrid dat met 4-0 won van Olympique Lyon. Het weer trekken regelmatig buien over het land. Daar is een kleine kans op onweer. Bij matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten wordt het ongeveer 11 graden. Dit, Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.